uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanval op een legerbasis in Oekraïne zijn ook Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt een coördinator die zich bezighoudt met Nederlanders die vrijwillig mee willen vechten daar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij van niets weten. Het gebeurde vanochtend bij een raketaanval op een militair centrum in de buurt van de grens met Polen, zegt correspondent Kizia Hekster. Er zouden tientallen Russische raketten zijn afgevuurd zo dicht bij Polen. En ehm, wat we begrepen hebben is dat dat militaire centrum dat dat gebruikt wordt ook gezamenlijke oefeningen met de NAVO te doen. Dat was nu niet het geval. De Nederlanders zouden onderdeel zijn geweest van het Vreemdelingenlegioen. In totaal zijn bij die Russische aanval 35 doden en meer dan 130 gewonden gevallen. Hoeveel van die gewonden Nederlanders zijn, is niet duidelijk. En ondertussen praten Rusland en Oekraïne ook nog met elkaar. Een onderhandelaar die namens Oekraïne aan tafel zit... denkt dat binnen een paar dagen positieve dingen te melden zijn. Hij zegt dat ze geen toezeggingen zullen doen aan de Russen en dat zij dat begrijpen. Vanuit de Russische kant wordt ook gezegd dat ze vooruit gaan... en dat de twee het binnenkort eens zullen zijn. Maar waarover, dat is niet duidelijk. Russen met Instagram doen er goed aan om nog snel hun foto's, video's en reels op te slaan. Want om middernacht gaat dat platform op zwart. Er zullen zo'n 80 miljoen gebruikers last van hebben. Moskou is boos op Meta, dat is het bedrijf achter Instagram, dat gezegd heeft uitspraken zoals dood aan de Russische indringers toe te staan als dat in de context van de oorlog gebeurt. En PSV zit koploper Ajax flink op de hielen. De Amsterdammers hadden een wedstrijd meer gespeeld en stonden op vijf punten. Maar PSV won zojuist met 1-0 van FC Utrecht. Dat zegt onze commentator Ragnar Niemeyer. PSV gaat met 1-0 weg uit Utrecht. Het is feest in het eh, uitvak en dat is niet zo gek. Want PSV na die goal van Zahavi op 26 wedstrijden 61 punten. En dat zijn er dus met 8 duels te gaan. Maar twee minder dan de koploper in de Eredivisie, Ajax. Je krijgt het weer nog. Nu nog veel zon. Later vanavond wel steeds meer bewolking en ook kans op regen. Morgen begint ook met buien. Daarna breekt het open en is het weer best zonnig. Het wordt zo'n 12 graden.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 In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined it mm -hmm. Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on that, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone Never would have left you alone For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus, you know my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Het ritme van Zandvoort.